8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Actievoerders van Greenpeace bezetten sinds vanochtend de Aalsmeerbaan op Schiphol. Ze protesteren tegen de miljardensteun die de regering heeft toegezegd aan KLM. En haar Nieuws meldt dat de actie minutieus is voorbereid. Schiphol is streng beveiligd, maar de actievoerders gebruikten een bruggetje... om het start- en landingsterrein op te komen. Daarna reden ze met de fiets naar de Aalsmeerbaan. Die baan wordt nu gebruikt om vliegtuigen te parkeren... die wegens de coronacrisis niet vliegen. Rederijen overtreden massaal de veiligheidsregels voor grote containerschepen. De ramp met de MSC Zoe op de Noordzee bij de Wadden begin vorig jaar heeft daar geen verandering in gebracht. Slechts twee op de vijf containerschepen komt zonder problemen door controles in de haven van Rotterdam. En dat blijkt uit de grote inspectie van containerschepen door de inspectie Leefomgeving en Transport. In Nieuw-Zeeland is de lockdown zo goed als voorbij. Het normale leven wordt weer grotendeels opgepakt. Zo gaan winkelcentra, bioscopen en restaurants open... en mogen mensen naar kantoor om te werken. Wel moeten inwoners afstand houden van elkaar. De regering van Nieuw-Zeeland had vanaf het begin een strenge aanpak. Zo moesten alle niet-essentiële bedrijven dicht en werden de grenzen gesloten. In totaal zijn in het land 1500 besmettingen vastgesteld... en 21 mensen aan het gevolgen van het virus overleden. Het heropenen van scholen in het basis- en speciaal onderwijs deze week is vrijwel overal goed verlopen. Blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 1100 directeuren. Volgens 92% van de schoolleiders verliep het omgaan met hygiëneproducten zoals mondkapjes of handschoenen naar wens. Wel kwamen bij een meldpunt 400 klachten binnen over de halve dagen les en over hoe er met de buitenschoolse omvang, opvang werd omgegaan. Het weer, het begint zonnig, wel ontstaan er later vandaag veel stapelwolken. Aan de kust kan het een beetje regenen, landinwaarts blijft het droog.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Roger Bij ZFM in de morgen. my life, in my life. hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.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 You may have gone right. they came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much.